9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Emmanuel Macron en Marine Le Pen zijn door naar de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei. Volgens de eerste officiële prognose die afgelopen uur bekend is gemaakt na het sluiten van de stembureaus, heeft Macron de eerste ronde gewonnen met 23,7 procent van de stemmen. Le Pen is als tweede geëindigd met 2 procent minder, 21,7 de conservatieve kandidaat François Fillon en de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon eindigden met ieder 19,5 van de stemmen. De prognoses zijn schattingen op basis van de keuze van ondervraagde kiezers bij een groot aantal stembureaus. De opkomst bij de verkiezingen is naar verwachting rond de 77 dat is iets lager dan vijf jaar geleden. Een adviesgroep in Ierland vindt dat de abortuswet moet worden veranderd. In Ierland is abortus verboden, maar er is steeds meer discussie over de wet. De groep adviseert de regering om abortus toe te staan zonder beperkingen. De Citizens Assembly bestaat uit 99 willekeurig gekozen burgers en een onafhankelijke rechter. De groep buigt zich op verzoek van de regering over grote politieke vragen. Het experiment is een poging om de gewone mensen meer bij de politiek te betrekken. Uit een recente opiniepeiling in de Irish Times blijkt dat een meerderheid van de Ieren minder strikte wetgeving wil. Maar de helft van de bevolking is nog altijd tegen legalisatie van abortus. De lonen van transportwerknemers als vrachtwagenchauffeurs gaan met 10% omhoog. Ze krijgen er de komende drie jaar zo'n 3% per jaar bij. Dat hebben vakbonden en werkgevers in de branche afgesproken. Volgens de FNV toont de loonsverhoging aan dat het economisch beter gaat. Verder hebben de bonden betere afspraken gemaakt over nachtwerk. Het weer vanavond meest droog, vannacht in het noorden regen. Behalve in het noorden begint morgen droog, maar al snel op steeds meer plaatsen regen. En het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1225 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan beginnen met twee nieuwe werkjes. De eerste is John Burke, solo piano. organ, zo schrijft hij zelf. Ehm, nou, en dat valt onder, allemaal onder de New Age muziek. Daarna komt eh, Nathan Spear met Part of Kindly Plan. Nou, en hoe dat allemaal is en wie dat allemaal zijn, dat kan je terugvinden op de website van peacefulradio.info. daar is het allemaal eh, te vinden. Ja, eh, we gaan beginnen. mm listening to Peaceful Radio. old lady. This is Eric Scott. I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. passer Mary, she made you, and Jesus, he saves you and me. I just loved you since creation began. Where are you, my love? I can't find you in my heart well, I know you must go. Yes, I know you must leave. Because you're my darling, I accept it and grieve. But why do you kill me? Why do you hate me? Why deconstruct me? Where are you? What is the meaning? Where is the mercy? If you turn out the light, you betray your own heart.